Er was een principeovereenkomst met het Canadese Magna en een Russische bank. Maar de raad van bestuur van General Motors ziet van de verkoop af. Het gaat wat beter op de automarkt, zegt de raad. En Opel is belangrijk in onze internationale strategie. De Duitse regering steunde het verkoopplan en is teleurgesteld dat het niet doorgaat. Bij gouverneursverkiezingen in de Verenigde Staten hebben de democraten van president Obama een gevoelige tik gekregen. In New Jersey en in Virginia kwamen de democratische gouverneursposten in handen van de republikeinen. De uitslag wordt gezien als een graadmeter voor Obama's populariteit. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De Afghaanse plaats Chora is nog niet veilig genoeg. Het kan nog jaren duren voor de Afghanen het bestuur kunnen overnemen van de internationale troepenmacht. Minister van Middelkoop van Defensie heeft er in Oeruzgan te horen gekregen in gesprekken met Afghaanse bestuurders en Nederlandse militairen. Andere gebieden zouden wel veilig genoeg zijn. In 2007 werd er in Chora zwaar gevochten tussen Nederlandse militairen en de Taliban. Bij het huis van een verkrachter in Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn nog eens vier lijken gevonden. Vorige week werden er al zes ontdekt. De politie heeft in de kelder ook nog een emmer met daarin een schedel gevonden. De bewoner van het huis kwam vier jaar geleden vrij na een celstraf van 15 jaar. Vorige week werd hij opnieuw gearresteerd. Bayern München heeft plaatsing voor de volgende ronde in de Champions League niet meer in eigen hand. De club van Louis van Gaal verloor thuis met 2-0 van Bordeaux.